spoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil af van de gemeentelijke milieuzones, zoals in Utrecht. Een motie van VVD-Kamerlid Visser kreeg steun van de PVV, SP en het CDA. Het kabinet wordt opgeroepen de milieuzones voor auto's die op diesel rijden op te heffen. Vervuilende dieselvrachtwagens blijven dus nog altijd niet welkom in het centrum. Utrecht probeert al jaren de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren. Daarom mogen diesels sinds begin dit jaar de binnenstad niet meer in. ook Rotterdam gaf eind vorig jaar aan dat het de uitstoot van roet in het verkeer met bijna de helft wil terugdringen. De Argentijnse peso is binnen 24 uur met ruim 30 in waarde gedaald. De devaluatie komt doordat de regering van de nieuwe president Mauricio Macri... een beperking heeft opgeheven op de aanschaf van vreemde valuta. De maatregel moet de Argentijnse economie verder openstellen voor de wereldhandel, maar onder de bevolking heerst vooralsnog de angst voor flinke prijsstijgingen. De peso was tot gisteren nog 11 dollarcent waard. Nu is de Argentijnse munt nog maar 6,5 dollarcent waard. De Argentijnse economie zit al lange tijd in het slop... en tot nu toe hebben alle maatregelen van de regering weinig tot niets uitgehaald. Het Franse parlement heeft ingestemd met een voorstel om het roken terug te dringen, met name onder jongeren. Vanaf 1 mei mogen sigaretten alleen nog in een neutrale verpakking zonder logo worden verkocht. De merknaam mag alleen nog in onopvallende letters worden afgedrukt. Ook komen er foto's van door tabak beschadigde organen op de pakjes te staan. De Franse tabaksverkopers zijn woedend en spreken van een historische fout. Het weer, vannacht gaat het vanuit het westen wat regenen. Het blijft zacht met minima rond de 10 graden.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 Met eh, een hele hoop eh, mooie eh, rustige liedjes er, trouwens op. Julia is er een voorbeeld van. de Piggies natuurlijk, de varkentjes. Ja, heerlijke muziek van de heren Beatles. En de eigenlijk muziek die je altijd kan draaien. Dat geldt overigens ook voor, voor old, good old Frank Sinatra. It was a very good year. heb ik het dan over 2015. Nou, ik vond het eigenlijk helemaal niet zo'n goed jaar. Al die oorlog, al die narigheid, al die aanslagen. Nou, laten we maar eh, met, met, met muziek het goed maken, luisteren. It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. we'd hide from the lights on the village green. When I was seventeen. When I was 21 It was a very good year It was a very good year For city girls Who lived up the stair With all that perfumed hair and it came undone when I was twenty one. When I was 35 It was a very good year It was a very good year For blue-blooded girls of independent means We'd ride in limousines their chauffeurs would drive when I was 35. now the days are short I'm in the autumn of the year And now I think of my life As vintage wine from fine drakes. It poured sweet and clear. It was a very good year. nummer kent u eh, waarschijnlijk wel, want het eh, is al door heel veel artiesten gecoverd. Het heet Blue Velvet. We all stand together. Paul McCartney, We All Stand Together. Nou, u kent waarschijnlijk die leuke tekenfilm al die erbij hoort. Eh, regelmatig rond deze tijd van het jaar eh, te zien op televisie. En, eh, een nummer wat ook elk jaar zo rond de kerst weer heel vaak voorbij komt.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 Luisteraars, eh, het is altijd handig en altijd prettig als je iemand in de buurt hebt die jouw wereld een beetje wil kleuren. Nou, voor Peter Baarman uit eh, het Bennebroekse draai ik graag van Chicago Color My World, Peter, voor jou. Chicago met Color World. En ik weet u nog eh, te melden dat eh, Chicago had een gitarist. Het echt gebeurt dit verhaal. Eh, die een keer meedeed met de Russische roulette. Ik weet niet of u weet wat Russische roulette is. nou, in ieder geval, dan is er een, een echte revolver of een, of een pistool geladen, maar met één kogel. En je weet dus niet in welk magazijn die kogel zit. En dan hebben er lieden hebben dan een weddenschap met elkaar... dat ze dus ja, er wordt veel geld ingezet en dan, en dan moeten ze de, tre de, de, trekker overhalen. Nou, deze gitarist van Chicago die had eh, geen geluk wat dat betreft. die schoot zijn eigen door zijn hoofd heen. Dus dat was een echt... ja, een verkeerde gok, om het zo maar eens te zeggen. Ja, ik zou bijna willen zeggen, I'd rather go blind. Dat doe ik dan met Etta James. met eh, Etta James. Eh, I'd rather go blind. Nou, liever helemaal niet natuurlijk, want het eh, lijkt me helemaal niks als je niet kan zien. er zijn toch mensen die al op hele jonge leeftijd blind door het leven gaan. En dan denk ik wel eens van, wat moet dat toch vreselijk zijn? Want je kunt, je kunt geen televisie kijken, je kunt geen boek lezen. Nou ja, met Brian natuurlijk weer wel. En misschien vergis ik me hoor. zeker als mensen dus eigenlijk nooit het levenslicht hebben gezien... maar ook blind worden geboren... dan zullen ze toch ja, die, die, die dementie in hun bestaan eh, eh, niet echt missen. Want ze kennen het natuurlijk niet. Maar het lijkt mij eh, vreselijk. Ik, ik, moet er niet aan denken dat ik mijn gezichtsvermogen zou verliezen. We gaan natuurlijk genieten van veel meer mooie nummers. En ik ga terug naar een heel oudje. En dan denk ik even aan het, de tijd dat ik verloofd was. Ja, het is gebeurd. Echt gebeurd, luisteraars. dan praat ik over eventjes denken, 1965. Uh, met een meisje uit Haarlem. En dit was ons plaatje. You know why Why you and I Will buy and buy Out the day. day Ruud Jansen merkte net al op, eh, op Facebook... dat eh, je mag het programma niet voorbij laten gaan zonder Zandvoorter, alleen Clark en natuurlijk ook Dane Clark.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 Wat dacht u van een oudje van eh, David Gates? En het nummer heet Anne. It's my reflection. Hij was de liedzanger van de groep Red En eh, ze hadden hun grootste succes in de jaren 70. Zo begin 70 jaren eh, met, met Baby I Want You. Dat is ook het prachtige nummer If. Eh, de Guitar Man. Nou ja, er zijn eigenlijk te veel om op te noemen. Want de meeste nummers die ze opnamen... die kwamen wel de hoge... die gooiden hoge ogen in de, in de top 40 in die tijd. Heerlijke tijd overigens. ik kan me herinneren dat ik in die jaren... dat Brad zo scoorde met hits... Eh, speelde in Doena in Noordwijk. Dat deed ik elk weekend. Dat begon een vrijdag, eh, de zaterdag erachteraan en de zondag. Dus drie avonden achter elkaar. Eh, en het was een grote dancing in Noordwijk. En daar was, beneden was er een ruimte waar een band speelde. Boven was een ruimte waar er weer een andere band speelde. Kan ook niet anders natuurlijk, want hetzelfde bandje kan niet op en neer vliegen <laughs> steeds met, met instrumenten. Dat gaat niet. Nee, maar dus twee bands, boven en beneden. En ook nog een discotheek. Die discotheeks die waren een beetje opkomst toen. Ja, die speelde toen eigenlijk nog een ondergeschikte rol. Tegenwoordig is het anders. Tegenwoordig eh, spelen de beentjes een ondergeschikte rol. Alhoewel, alhoewel. Ja, steeds meer horeca-etablissementen eh, maken gebruik van muzikanten... die eh, eigenlijk zo weinig te doen hebben dat ze het zo leuk vinden om te jammen. En dan maakt de horeca toch een beetje misbruik van. Want die, die muzikanten spelen allemaal voor niks. Ja, ze krijgen een paar consumptiebonnen en dan hebben ze een paar drankjes. Maar ze spelen de hele avond voor niets in zijn tent. En eh, ja, de horeca eh, eh, vaart daar toch wel bij. Want meestal zitten die, die horecazaken dan ook nog vol. En, en ja, wordt er druk geconsumeerd. Dus de horeca-exploitant verdient een hoop geld... en hoeft nou geen muzikanten te betalen. Dat is eigenlijk niet helemaal comme il faut, om het nou zomaar eens te zeggen. Althans, dat is mijn mening. Nou goed, laten we maar even zwijgen. We zwijgen, we zwijgen eventjes. Echt een nacht om te zwijgen, dit. silent night. de bekendste kerstliedjes natuurlijk Silent Night. Maar dan op een hele bijzonder mooie manier gebracht natuurlijk door Karen Carpenter. En wat vind ik het spijtig dat die dame niet meer leeft. Dat die eh, ja, helaas veel te jong is overleden. Want ze had toch een hele aparte stem. Een stem die je uit duizenden herkent. En een stem die wat mij betreft in ieder geval helemaal nooit verveelt. Het verveelt me ook nooit om af en toe zo rond de kerst eens een, eh, een oud album uit de kast te trekken. En er eens in te gaan bladeren. En dan eh, zie je jezelf vroeger thuis bij je ouders dat je nog eh, een klein duifje was in mijn geval.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 Het heeft toch een bepaald eh, beladen eh, karakter, uh, die, die kerstliedjes ook vaak. Althans voor mij wel, in ieder geval. En, dan hoef je nog niks met de religie te hebben. Ik weet niet wat het is. Het is gewoon de muziek die, die me dan aanspreekt. En ja, die, die, iets bij je teweeg brengt. Kun je nagaan hoe belangrijk muziek in je leven is. Muziek kan een hele hoop doen. Ja, neem maar een, een voorbeeld, een bruiloft als je naar een Polonaise loopt en je doet er een trum eh, achter... dan is het geen Polonaise meer. En eh, als, je, als je eh, een, een, tragische scène hebt op het toneel... en je draait de hoempapa-muziek, dan is het effect van die scène weg. Zo belangrijk is muziek. En ja, vanavond is het ook erg belangrijk. En wat moest ik zonder u beginnen, luisteraars? Wat moet ik zonder u beginnen? Without you. Mariah Carey, die heeft ja, een hitje van Nielsen gepikt... luisteraars gaan we naar de klok van 11 uur. Ik ga er even tussenuit voor het nieuws. En eh, ik ben zo nog een vol uur bij u terug met nog meer mooie muziek. Tot straks. Long for the dawn It's the morning we call Dan wenst jullie allemaal fijne dagen.